Kasper Meijer met het NOS-journaal. Onderzoekers die het verraad van Anne Frank analyseerden met moderne technieken... komen met een eerder nauwelijks onderzochte theorie. Een Joodse notaris zou het adres van het achterhuis hebben doorgegeven aan de nazi's. Volgens de onderzoekers zou het gaan om de vooraanstaande Amsterdamse notaris Arnold van den Berg. Hij zou onderduikadressen aan Duitsers hebben doorgegeven... om de veiligheid van zijn eigen gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog te beschermen. Definitief bewijs voor deze theorie werd niet gevonden... maar de onderzoekers zeggen het voor 85% zeker te weten. Bij een schietpartij in Amsterdam-Noord is een man van 22 gewond geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie op Twitter. Volgens de politie was de man aanspreekbaar. Het was de derde schietpartij op één dag in Amsterdam. Zondagmiddag rond 12 uur werden er na een vechtpartij schoten gelost in Nieuw-West. En rond 7 uur kwam een 16-jarige jongen om het leven door één of meerdere schoten in Amsterdam-Zuidoost. Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld is tijdens de coronapandemie verdubbeld... terwijl in dezelfde periode meer dan 160 miljoen mensen in de armoede terecht zijn gekomen... Dat concludeert Oxfam Novib in het jaarlijkse rapport over de groeiende economische ongelijkheid in de wereld. Volgens de hulporganisatie worden vooral vrouwen en andere achtergestelde groepen hard geraakt... en verdienen de, tien rijkste mannen samen meer dan een miljard euro per dag. Oxfam Novib roept het nieuwe kabinet op om ongelijkheid en armoede stevig aan te pakken. Het Spaanse Openbaar Ministerie eist acht jaar cel en 100.000 euro schadevergoeding... tegen een verdachte voor het doden van de Nederlandse filmeditor Wouter van Luin... in 2018 op Mallorca. Van Luin overleed nadat hij s'nachts tijdens een vakantie was beroofd en ernstig mishandeld. Het weer. In de loop van de nacht wordt het droog. De temperatuur loopt, of daalt naar een graad of drie. De komende dag schijnt vooral in het westen de zon.